Twee uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Mensen met een hypotheek bij de failliete DSB-bank moeten veel meer gaan betalen. Volgens de vereniging Eigen Huis heeft de curator een veel hogere rente vastgesteld dan bij andere banken het geval is. Overstappen is volgens de vereniging ook geen oplossing voor DSB-klanten, omdat ze dan een boete van 3,5 van de waarde van hun hypotheek moeten betalen. De vereniging Eigen Huis wil dat minister De Jager van Financiën voorkomt... dat de ongeveer 25.000 hypotheekklanten van DSB worden benadeeld. Volgens de vereniging kunnen klanten niets doen tegen de beslissingen van de curator... omdat toezichthouders, zoals de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten... DSB-bank zien als een failliet bedrijf en niet als een bank. Google zegt dat Chinese hackers hebben geprobeerd om honderden gebruikers van Gmail te bespioneren. Onder de gedupeerden zijn hoge Amerikaanse regeringsmedewerkers... tegenstanders van het Chinese communistische regime, militairen en journalisten. Alle getroffenen zijn geïnformeerd en hun e-mailaccount heeft extra beveiliging gekregen. Volgens beveiligers van Google ziet het ernaar uit dat de hackers afkomstig zijn uit de Chinese stad Jinan. Ze hadden wachtwoorden van de e-mailgebruikers gekraakt. Het Witte Huis laat weten dat het de melding van Google onderzoekt. Een woordvoerder gaat er voorlopig vanuit dat er geen regeringsaccounts zijn gehackt. De Amerikaanse oud-minister Henry Kissinger gaat de Wereldvoetbalbond FIFA helpen om orde op zaken te stellen. President Blatter had Kissinger gevraagd om zitting te nemen in een comité van wijze mannen. De 88-jarige Kissinger heeft dat geaccepteerd. Blatter wil ook graag Johan Cruijff in het comité hebben, maar die heeft nog geen reactie gegeven. Henry Kissinger was minister van Buitenlandse Zaken in de jaren 70 en is een groot voetballiefhebber. Sepp Blatter werd gisteren herkozen als president van de FIFA. Er waren geen tegenkandidaten. Zijn belangrijkste rivaal had zich teruggetrokken omdat hij in een corruptiezaak verwikkeld is. Verschillende voetbalbonden hadden de FIFA gevraagd de verkiezing van een nieuwe president uit te stellen.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 Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I What in this world keeps us from falling apart? No matter where I go. van Roy Orbison, The Big O. Uit 1992 kwam dit uit Drove All Night. In 1992, dat wil zeggen, toen was het een hit... maar je had het al veel eerder opgenomen. Namelijk in 1987. Toen, in 87 is dat niet uitgebracht. Iets later, dat was in 1989, toen nam Cindy Lauper het op. En die had daar wel een hit mee. En in 92 toen kwam ook die versie van Roy Orbison uit I Drove All Night. Een compositie van Billy Steinberg en Tom Kelly. Goedenacht, Je bent welkom bij De Nacht Klinkt Anders tot 6 uur. De Nacht ging anders het muziekprogramma van Radio 1... met muziek van heinde en verre, alle genres en van alle tijden. En dit is, als we het hebben over alle tijden, hartstikke nieuw. Sing Out Loud is de titel van de nieuwe cd. Hier is Katie Lang, Take Me to the Watershed. lovers' hearts that tasted sweet like cherries in the summer heat. A love so sweet. You're the one that I adored, yeah, you and I. Moving forward. A breeze and gently brushed my lips. I held my breath to an angel by my side. I was sure. Eh, een bekende Canadese is dit in ieder geval. Katie Lang, 50 jaar wordt ze in november. En ze heeft net 13e album afgeleverd onder de titel Sing It Loud. En daarvan hoor je dan wat de single zou kunnen gaan worden. Take Me To The Waters en Katie Lang dus. Chai Coltrane, andere zangeres, die komt in het najaar naar Nederland toe. November zal dat zijn. En dan zal ongetwijfeld ook dit liedje op de setlist staan. Want hier is ze uiteindelijk ook mee bekend geworden in de jaren 70. Net als Go Like Elijah. Maar we gaan nog eens een keer luisteren naar You Were My Friend. Chai Coltrane. You came in my home and took from me all that I had to give. I thought that we would be good friends for as long as we should live. I had some past experience with people just like you. But I never thought you were that kind So what was I to do? the sake of all we had, I should try to understand. But it just doesn't make much sense to me to trust in you again. I wish we could forget it all, but I don't think that we can. Oh. 1972 toen had ze hiermee een eh, groot hit in Nederland. You Were My Friend, Chai Coltrane en andere hits uit de periode waren Gola Like en Thunder and Lightning. En zoals ik al zei, ze komt in het najaar naar Nederland toe. Optredens zullen dan te zien zijn in Hogeveen, Zundert, Winterswijk, Kerkrade, Ude en Arnhem, Chai Coltrane. Een vrijdagmiddag 1 uur, dan is het zover, dan kan je hem downloaden. De nieuwe single onder de titel Every Teardrop is a Waterfall. Dat zal de nieuwe single worden van Coldplay. Die dag beginnen ze ook met een uh, festivaltour. En in die tour zit ook Pinkpop opgenomen. Want daar zullen ze zaterdag 11 juni op staan. Coldplay. De nieuwe single dus vanaf eh, aanstaande vrijdag om 1 uur te downloaden. En eh, ik denk dat heel snel daarna de platen op diverse radiostations... in Nederland en in het buitenland te horen zal zijn. Dus ik heb, wat dat betreft, wat betreft die nieuwe single van uh, Coldplay... sta ik nog met lege handen hier. Maar ik heb nog wel iets anders voor je. In ieder geval uh, Chris Martin, die je gaat horen in de combinatie met Kanye West. Yeah. And you say Shy City. Shy City. Shy City. coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. Do you think some cold. girl when I was three years old. And what I love most, she had so much soul. She said, Excuse me, little homie, I know you don't know me, but my name is Wendy and I like to blow trees. And from that point, I never blow her off. Niggas come from out of town, I like to show her off. They like to act tough, she like to tone them off and make them straighten up their hat, cause she know they soft. And when I grew up, she showed me how to go downtown. And at nighttime, my face lit up, so astounding. I told her, and my heart is where she always be. She never messed guess we're entertainers cause they always leave. She said it felt like they walked and drove on me. Knew I was gang affiliated, got on TV and told on me. I guess it's why last winter she got so cold on me. She said, yeah, keep I'm making that, keep making again. that platinum and gold for me. Do you think about me now and then? Do you think start again. But if you really cared for her, then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it always seems like she talking about me. She said you left your kids, and they just like you. They wanna rap and make soul beats just like you, but they just not you. And I just got through talking about what niggas trying to do, just not new. Now everybody got the game figured out all wrong. I guess you never know what you got till it's gone. I guess that's why I'm here I can't come back home. And guess when I heard that? When I was back home. Every interview I'm representing you, making you proud. Reach for the stars, so if you fall, you land on a cloud. Jump in the crowd, sparking lighters, wave them around. If you don't know by now, I'm talking again. about Shot Town. Do you think about me now and then? start again. die was van, <laughs> de rap die was van Kanye West en de zang van Chris Martin. De zanger van eh, Coldplay en Chris Martin en zijn eh, mannen die staan. Dus volgende week zaterdag is dat al. Dat wordt dan eh, de afsluiter van de eerste avond uh, Pinkpop. Dan staan ze daar een landgraaf op het podium. Ik ben benieuwd en ongetwijfeld zal Every Teardrop is a Waterfall daar ook gespeeld worden. Want dat is de nieuwe single van Coldplay, zoals ik zei. Vanaf morgenmiddag 1 uur is hij te downloaden via internet. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Dit is Julian Fellert. En hij gaat sentimental zingen. Time has never been love, he's just a no good hustler in the club who takes you home. Telling lies like any other guy. Times is what you wanna hear. He says it'll help you get ahead in your career. Time never heals my broken heart, and I should hate myself because I'm just a sentimental fool in love. Can't get to sleep cause I'm thinking about her. Makes no difference if it's wrong or it's right. I stay awake just in case you come home tonight. I should leave you in the past, take a train or a plane, something that goes really fast and fly ahead to a place on the right track. I should be selling stocks and selling bonds making deals, creating jobs for the poor. Doing good for mankind. Instead of being stuck way back in time, I'm just a sentimental fool in love. Can't get to sleep, cause I'm thinking about her. Makes no difference if it's wrong or it's right. I stay awake. Julian Vellert. Dat is de naam van de zanger. De jongen die komt uit eh, Amerika, New York om precies te zijn. En heeft net een nieuwe cd gemaakt onder de titel Mr. Saturday Night. En die is tot nu toe alleen uitgebracht in eh, Engeland. In Engeland, eh, Amerika, merkwaardig genoeg nog niet. In ieder geval het liedje wat je van hem hoorde... dat is wat ook in Engeland op een single is uitgekomen... onder de titel Sentimental houden het nog even sentimenteel. Dit is geschreven in 1932. I'm getting sentimental over you. En u hoort uit de jaren 60. Hub Albert. 30 april 1935. Deze opname van Duke Ellington met als saxofonist Otto Hartwick. Je hoorde innocentel Mood en degene die nog herinneringen hebben aan de zwart-wit periode van de Nederlandse televisie... die kunnen zich eh, dit ongetwijfeld nog wel herinneren, want dit was in de jaren 60 en 70 eh, ook eh, de begin tune. En ook de eindtune van een kronkel die Simon Kamichelt voorlas... aan het eind van een vare televisieavond. <laughs> Ja. En als je de kronkel had gehad, dan kwam daarna nog even eh, in beeld... Alice of Joop Smits. En die wenste u een goede nacht toe en bedankte u voor het kijken naar de Vara op Nederland 1 waarschijnlijk. <laughs> Nederland 2 had je doen ook al. Die tijden dus. Maar goed, dat was eh, wat je hoorde uit 1935. En in 1932 toen werd I'm Getting Sentimental over gecomponeerd door Tommy Dorsey. En in de jaren 60 werd dat nog eens een keer op plaat gezet door Herb Alberts en de Tijuana Brass. anticipation. Long to hear that all aboard. I decide to roam. Gotta take this sentimental journey. van vlak na de Tweede Wereldoorlog. In 1944 toen kwam het uit, niet als grammofoonplaat, maar als bladmuziek. Sentimental Journey, een compositie geschreven door de heren Les Brown en Benny Homer. En de tekst die was van Arthur Green. En je hoorde de uitvoering van Ella Fitzgerald van dit Sentimental Journey. En over Journey gesproken, <laughs> dan komen we weer terecht bij hele andere muziek. Die Dubent komt volgende maand naar Nederland toe. Ze zullen optreden geven op het Bospop Festival in Weert... waar onder andere ook Joe Cocker zal staan. Maar goed, dit gaat Journey worden. En Don't Stop Believing. Just a small town girl Living in a lonely world She took the midnight train going anywhere and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky smell of wine and cheap perfume. Carney, heel populair in de jaren 80 waren En dit was een van de grote hits voor de band Don't Stop Believin'. En vrijdag 8 juli dan zullen ze optreden op het Bospop Festival in Weert. Ja, geen Pinkpop Classic meer. En dat is niet zo erg, want er is ook een eh, bospop met een heleboel eh, oudgedienden die daar zullen optreden vrijdag 8 juli. Want het is eh, dit jaar echt een driedaags festival geworden. naast Journey zal je op die dag ook zien Texas bijvoorbeeld, Foreigner... Eh, de feesten zullen er optreden. En Joe Cocker, wat ik al eerder zei. En Johnny die zal vrijdag ook van de partij zijn. En de dag erop eh, eh, niet echt een oud-gediende... maar iemand die er zeker welkom is. Anouk die heeft er al eerder op gestaan. En ook Ringo Starr met een band. Nou, we zullen de komende weken nog uitgebreid op terugkomen op... dat festival Bospop Weert. We hebben eerst Pinkpop, <laughs> uiteindelijk toch. Ik neem je mee naar een eh, verleden tour, naar een radioverleden. Eind jaren 90 had Henk Westbroek op Radio 3... elke dag, elke werkdag tussen 12 en 2 zijn programma Denk aan Henk. En regelmatig ontving hij daar artiesten die een live optreden deden. 1996, toen was het de beurt aan Total Touch... met de zang van Trentje Oosterhuis... van Treintje en Tjeert Oosterhuis. Kinderen van de theoloog Huub Oosterhuis overigens. Die uiteindelijk een hele andere kant op zijn gegaan. Ze hebben zich met muziek bezig gehouden. Total Touch, dat was de band die ze in de jaren 90 hadden. En je hoorde Total Touch met Somebody Else's Lover. Niet de plaatopname, maar de opname die ze op 13 juni 1996 maakten in het Radio programma van Henk Westbroek, Denk aan Henk. Dit was een hele bijzondere combinatie. Schotse muziek vermengd met salsa. Het gezelschap komt uit Schotland en ze noemen zich Salsa Celtica. Nou ja, <laughs> in de naam zit het al. Wat ze gaan zingen heet Esperanza. Me fui de la tierra santa En busca de nuevos caminos Dejando atrás mis amores Ay, pero tengo que seguir con mi destino sembraré la semilla de la esperanza hasta encontrar un nuevo amanecer. Siempre recordándote, siempre añorándote, y te juro que algún día je een liefhebber bent van de Keltische volksmuziek... en je houdt ook nog van Let, en dan word je hier wel op je wenken bediend. Combinatie van die twee stromingen door een uh, elfkoppige band uit Schotland.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 Chanson en eh, binnenkort hier op Radio 1. Uitgebreid aandacht voor het eh, Franse zangwerk. En dat zal dan vooral gebeuren in de periode van eh, Radio Tour de France. Maar hier op Radio 1 hebben we ook een aanloop naar de periode... daar waar het gaat om het Franse lied... En daar ga ik nu niet het een en ander over vertellen. Als je daar meer van wil weten, dan luister aanstaande maandagmiddag... tussen 12 en 1 naar lunch. Je mag ook maar verder luisteren naar lunch, maar tussen 12 en 1 dan wordt een tip van de sluier gelicht wat er allemaal gaat gebeuren... in de periode van Radio Tour de France in combinatie met het Franse lied, het chanson. En in de nacht zullen we er dan in die periode ook uitgebreid mee aan de gang gaan. Eh, dus veel Franse muziek. Je hoort in ieder geval dus eh, nu die stem van uh, eh, Gerard de Palmas met een Sylvie. De, zanger is in eigen land behoorlijk populair. Nog steeds, want er is net van hem een nieuw album uitgekomen in eigen land... onder de titel Zachtier. Dat was net in 2000, dat een Sylvie. En wat je nu gaat horen komt uit datzelfde jaar... De compositie is van Jacques Poels. Het wordt niet in het Limburgs gezongen. Jacques Poels is van Rauwenhuizen, maar met een Limburgs accent. Hier is uh, Henny Vrienden. Soms ineens de regen op het raam en denk ik aan een naam. Een dansvloer. verborgen. 2007. En dat kwam uit 2000 en je hoorde hem met een Brabants accent overigens.